Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Koerdische strijd stopt. Sinds vrijdag zou IS geen vooruitgang meer hebben geboekt. De beweging zou daarom versterking sturen. Er wordt al twee weken hevig gevochten om Kobani. Sinds twee weken voert een internationale coalitie onder leiding van de VS luchtaanvallen uit op stellingen van IS. De strijd rond Kobani zou al aan ruim 550 mensen het leven hebben gekost. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor de dodelijke steekpartij van vrijdag op een school in Voorburg. De jongen van 16 wordt ervan verdacht dat hij het wapen heeft gegeven aan de dader. Bij de steekpartij in Voorburg kwam vrijdagmiddag een 15-jarige scholier om het leven. De vermoedelijke dader, een jongen van 16, werd kort daarna aangehouden. Hij wordt morgen voorgeleid aan de rechtercommissaris. Taxibedrijf Uber vindt dat de inspectie Leefomgeving en Transport onredelijk heeft opgetreden tegen vier chauffeurs in Amsterdam. Die kregen vannacht een boete van 4200 euro omdat ze dienst hadden aangeboden via Uberpop. Daarmee kunnen particulieren in hun eigen auto passagiers vervoeren. Volgens de inspectie is Uberpop een illegale taxidienst. Uber noemt de boetes onterecht en disproportioneel. Qatar geeft 1 miljard dollar, ongeveer 800 miljoen euro, voor de wederopbouw van de Gazastrook. Dat heeft de oliestaat toegezegd op een internationale conferentie in Cairo. De Palestijnse president Abbas hoopt daar ruim 3 miljard euro op te halen. De Europese Unie heeft 450 miljoen euro beschikbaar gesteld. Ebola-verpleegkundigen in Liberia dreigen het werk neer te leggen. Ze eisen meer gevarengeld voor het werken met risicopatiënten. De verpleegkundigen ontvangen per maand een kleine 500 dollar gevarengeld. Ze eisen dat het wordt verhoogd tot 700 dollar. De president van Liberia probeert de staking nog te voorkomen. Onder meer door in klinieken op het personeel in te praten. Het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Vanavond gaat het regenen en dat gaat vannacht door. Morgen af en toe zon, maar ook buien. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat voor brugge 2 kilometer file. Op de A12 bij Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Lunetten en de Meren 7 kilometer en dat komt door wegwerkzaamheden.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 Comfortable as you are, you count the days. But if I wanted silence, I would whisper. And if I wanted loneliness, I'd choose to go. And if I like rejection, I'd audition. And if I didn't love you, rejection, I'd audition.